Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan presentator Chris Rock... die hij gisternacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Aanleiding was een grap van Rock over de vrouw van Smith. Tijdens zijn toespraak, nadat hij de Oscar voor beste acteur had gewonnen... bood Will Smith al excuses aan de organisatie achter de Oscars aan maar niet aan Chris Rock. Nu doet hij dat op Instagram dus wel. Hij zegt dat zijn gedrag onacceptabel en onvergeeflijk is. Het bestuur van Volt zet Kamerlid Gundogan zoals verwacht uit de partij. Vorige week werd ze ook al uit de fractie gezet. Aanleiding zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag... door Gundogan tegen een fractiegenoot en medewerkers. Gundogan kan nog bezwaar aantekenen bij de commissie van geschil en beroep van de partij... In de tussentijd is ze geschorst als lid. Rotterdam bevriest de relatie met Sint-Petersburg. Komende tijd zijn er geen bestuurlijke en ambtelijke contacten met de tweede stad van Rusland. Eind vorige maand, toen Rusland Oekraïne binnenviel... vroeg burgemeester Abu Taleb de gouverneur van Sint-Petersburg... om afstand te nemen van het geweld, maar daarop kwam geen reactie. De veiling van de shirts die het Nederlandse elftal zaterdag droeg tegen Denemarken... heeft ruim 53.000 euro opgeleverd. Het geld is voor UNICEF dat het gebruikt voor noodhulp aan kinderen en gezinnen in Oekraïne. Het shirt van oranje aanvoerder Virgil van Dijk bracht met 7000 euro het meeste op. De komende avond speelt het Nederlandse elftal tegen Duitsland. Ook de shirts die de spelers dan dragen worden geveild voor UNICEF. Het weer vannacht meer bewolking en er is kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4.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 Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij de wereld red. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 MLM, follow my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular me thought of phone. Yeah, messing with my medulla.